Mark Hokker met het NOS Journaal. Het Zuid een militaire oefening gehouden. Daarbij werd een aanval gesimuleerd op het gebied waar Noord-Korea gisternacht een kernproef uitvoerde. Zuid-Korea kondigt nieuwe oefeningen aan, waaraan ook de Verenigde Staten zullen deelnemen. De VN-veiligheidsraad komt later vandaag bijeen om te vergaderen over de kernproef van Noord-Korea. De uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar opnieuw gestegen, volgens het CBS met 1 procent. In de Urgenda-zaak is besloten dat in 2020 de uitstoot 25% lager moet zijn dan in 1990. Vorig jaar bedroeg de afname ten opzichte van 1990 zo'n 11%. Het CBS zegt dat de doelstelling van Urgenda door technologische ontwikkelingen nog haalbaar is. Bij het debat in Duitsland tussen CDU-leider Merkel en haar SPD-opponent Schulz hebben beide kandidaten uitgehaald naar Turkije. Bondskanselier Merkel vindt dat Turkije geen lid moet worden van de EU. Schulz zei vlak daarvoor al dat hij Turkse toetreding tot de EU zou blokkeren. Debat was het enige voor de verkiezingen op 24 september. Bij een steekpartij in Den Haag zijn gisteravond drie mensen gewond geraakt. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De politie heeft één verdachte opgepakt, maar die wordt pas later vandaag gehoord. In de vierde ronde van het tennistoernooi US Open zijn twee favorieten voor de titel uitgeschakeld. Wimbledon-winnares Garbina Muguruza verloor in twee sets van de Tsjechische Petra Kvitova. De Russin Maria Sharapova werd uitgeschakeld door de Letse Anastasi Sevastova. België heeft zich als eerste Europese land geplaatst voor het WK voetbal in Rusland volgend jaar. Bij de, Belgen wonnen met 2-1 bij Griekenland en zijn daardoor zeker van plaatsing. Het Nederlands elftal maakt door een 3-1 overwinning op Bulgarije nog altijd een kleine kans op het WK. Zweden, dat drie punten meer heeft, maar nog naar Nederland moet, won met 4-0 bij Wit-Rusland. Het weer wisselend bewolkt en overal droog.